uur. met het NWS Journaal. Ochtends die afgelopen dag overleed. Bij zijn huis in Minneapolis hebben fans bloemen neergelegd. In dezelfde stad is een herdenking begonnen in de club waar de film Purple Rain is opgenomen. Ook in ons land wordt stilgestaan bij de dood van de popartiest. Fans kunnen vannacht terecht in de Amsterdamse Melkweg. Prince werd eerder vandaag levenloos gevonden in zijn studiocomplex. Reanimatie haalde niks meer uit. Hij was 57 jaar. Venezuela gaat vier uur per dag de stroom uitzetten. Het land kampt met een elektriciteitstekort... omdat de grootste waterkrachtcentrale van het land... door de droogte niet op volle kracht kan werken. Om die reden zijn allerlei maatregelen genomen. Zo zijn alle ambtenaren op vrijdag vrij, zijn er nationale feestdagen bijgekomen... en is de tijdzone een half uur aangepast. De rantsoenering van de stroom in Venezuela gaat volgende week in en duurt 40 dagen. De vredesonderhandelingen over Syrië gaan volgende week verder. Dat zegt de speciale gezant van de Verenigde Naties. De oppositie besloot eerder deze week de gesprekken af te breken. Volgens de gezant zijn bij de burgeroorlog in Syrië inmiddels 400.000 mensen om het leven gekomen. Tot nu toe ging de VN uit van meer dan 250.000 doden. In de Eredivisie zijn afgelopen avond twee wedstrijden gespeeld. AZ won in Den Haag met 2-1 van ADO. En in Leeuwarden speelden Cambuur en Willem II gelijk. Het werd 1-1. En door dit resultaat is Cambuur bijna gedegradeerd. Met nog twee wedstrijden te gaan is de achterstand op nummer 17, de Graafschap, vier punten. Het weer op steeds meer plaatsen bewolking bij minima van een graad of 4.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 Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor. Hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash. I ain't got cash, but I got you, baby.